Sinds april moeten snorfietsers in Amsterdam op de rijbaan rijden en een helm dragen. Zeker 80% doet dat ook. Wel is het gebruik van de snorfiets gehalveerd. De Eerste Kamer wil de spoedwet stikstof toch nog voor kerst behandelen. Als minister Schouten alle vragen die zijn ingediend voor maandag beantwoordt... volgt er dinsdag een debat en meteen een stemming. Het is onduidelijk of de spoedwet in de Eerste Kamer een meerderheid krijgt. Het kabinet hoopt de PvdA over de streep te trekken... met toezeggingen over woningen voor de lagere inkomens. Bij de publieke omroep wordt niet kritisch genoeg gekeken naar wat een programma zou mogen kosten. Dat constateert de Algemene Rekenkamer. De omroepen blijken vaak niet bereid om tot in detail inzicht te geven in de programmakosten. Ook is de Rekenkamer kritisch over constructies waarbij bekende presentatoren hun programma's laten maken door productiemaatschappijen waar ze zelf eigenaar van zijn. De politie heeft een man aangehouden voor een dodelijke steekpartij in Nieuwegein in 2010. Het is een man van 42 uit Woerden. Hij werd kort na de steekpartij ook al aangehouden, maar werd niet vervolgd. Het slachtoffer was een man van 25 uit Nieuwegein... die op een groot scherm de finale van het WK voetbal had gekeken... en daarna betrokken raakte bij een ruzie op straat. Hij werd in zijn hart gestoken. De zangeres van de Zweedse band Roxette, Marie Fredriksson, is overleden. In de jaren 90 had Roxette grote hits als It Must Have Been Love, Have a Nice Day en Joyride... In 2002 werd bij Frederiksson een hersentumor geconstateerd. Ze revalideerde en ging weer optreden. Later werd ze toch weer ziek. Marie Frederiksson was 61. Het weer. De zuidenwind neemt toe tot mogelijk stormachtig aan de kust. Vannacht regen, minima tussen 3 en 6 graden. Morgen trekt de regen naar het zuidoosten weg. Vanuit het westen klaart het dan op en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is vrij druk in de regio. Er staat meer dan 100 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Diemen en naar de vesting 8 kilometer. De A4 is druk van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen is de verdraging 10 minuten. Verderop tussen Nieuw-Vennep en Dorp 25 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen Den Helder bij Heilo 10 minuten verdraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Op de A27 van Almere naar Utrecht 17 kilometer kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hilversum en Hagenstein.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 Sway them sheets. Do you wanna get next to me? Feel the heat. Do you wanna get cheek to cheek? Between them sheets. Do you wanna get next to me? Feel the heat. Do you wanna get cheek to cheek? Between them sheets. Do you wanna get next to me? Feel the heat. Do you wanna get? December. It's the time we celebrate our most sacred and special event. Kids can't wait to celebrate. Dance Radio. I was all alone. See, I don't need you now. I'm standing on my own. When I was down, you weren't around, so go. Cause I used to be no one's missing so so. When I woke up this morning, I said, I know I deserve much better. Sitting around, waiting around for you to try and many times I've tried to tell myself it's all a phase. Everywhere I would go, they see the pain all on my face. Everybody always asks who I say, and even this time we learn to change his ways. Now I make up an excuse about better days, knowing that I should have turned and walked away. Yeah, yeah. Memories of yesterday, thinking about all the people We've been doing this a while. Why don't we discuss? Going to another level, I believe in us. No more silly stuff, we could just be funkin' all the time. Yeah, yeah, yeah, yeah. I can make you dinner, choose the perfect wine. For dessert, I got your chocolate too far away. Yeah. Every time I go to your house, takes me the whole damn day. happy Hanukkah and happy holidays. Girl, you know it's you Dance Radio. Amsterdam. I love it. I love the music. It's the holidays. I mean, I think we can afford to treat ourselves a little. Only on Dance Radio. Stuur je allemaal fijne dagen en...